Hij was bezig met een reportage over de rivieren Afraat en Tigris voor National Geographic. Er zijn aanwijzingen dat hij wordt uitgewezen. In Turkije zit al maanden een Duits-Turkse journalist vast. Ook hij wordt beschuldigd van het maken van propaganda voor een terroristische beweging. Zo'n 500 omwonenden en ex-werknemers van het chemiebedrijf Gemoers bereiden een schadeclaim voor. Ze willen 50 miljoen euro van het bedrijf omdat ze jarenlang zijn blootgesteld aan giftige stoffen. Volgens hun advocaat heeft een aantal mensen gezondheidsklachten en immateriële schade opgelopen. Gemoers maakt onder meer de anti-aanbaklaag Teflon. Daarbij werd de chemische stof C8 gebruikt. Die is volgens toxicologen gevaarlijk voor de volksgezondheid. De Nederlandse ambassade in Singapore heeft onlangs een Nederlands homostel aan een paspoort geholpen voor een baby die uit een Cambodjaanse draagmoeder was geboren. De vader had het kind met toestemming van de draagmoeder al voor de geboorte erkend. Hierdoor verkreeg het meteen bij de geboorte het Nederlanderschap, stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De zaak ligt gevoelig omdat Cambodja vorig jaar het commercieel draagmoederschap heeft verboden. In Nederland geldt al langer een verbod. Door het kind al voor de geboorte te erkennen werd het verbod omzeild. De autoriteit Consumentenmarkt wil dat beoordelingssite transparanter worden over de manier waarop ze beoordelingen verzamelen. Er zijn geen aanwijzingen dat er structureel iets misgaat in hun werkwijze, maar er is wel ruimte voor verbetering, zegt de ACM. Zo schakelen bedrijven steeds vaker consumenten in die tegen een beloning een beoordeling schrijven. Dat mag, zegt de ACM, maar het moet er wel bij staan. Het weer vanochtend veel zon en de temperatuur loopt op tot 18 tot 22 graden. In de loop van de dag trekt er vanuit het zuiden bewolking over het land en kunnen er buien vallen. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaandam-Amsterdam, bij knopen het Zaandam door een spoedreparatie 2 kilometer file.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 Hij was bezig met een reportage over de rivieren Afraat en Tigris voor National Geographic. Er zijn aanwijzingen dat hij wordt uitgewezen. In Turkije zit al maanden een Duits-Turkse journalist vast. Ook hij wordt beschuldigd van het maken van propaganda voor een terroristische beweging. Zo'n 500 omwonenden en ex-werknemers van het chemiebedrijf Gemoers bereiden een schadeclaim voor. Ze willen 50 miljoen euro van het bedrijf omdat ze jarenlang zijn blootgesteld aan giftige stoffen. Volgens hun advocaat heeft een aantal mensen gezondheidsklachten en immateriële schade opgelopen. Gemoers maakt onder meer de anti-aanbaklaag Teflon. Daarbij werd de chemische stof C8 gebruikt. Die is volgens toxicologen gevaarlijk voor de volksgezondheid. De Nederlandse ambassade in Singapore heeft onlangs een Nederlands homostel aan een paspoort geholpen voor een baby die uit een Cambodjaanse draagmoeder was geboren. De vader had het kind met toestemming van de draagmoeder al voor de geboorte erkend. Hierdoor verkreeg het meteen bij de geboorte het Nederlanderschap, stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De zaak ligt gevoelig omdat Cambodja vorig jaar het commercieel draagmoederschap heeft verboden. In Nederland geldt al langer een verbod. Door het kind al voor de geboorte te erkennen werd het verbod omzeild. De autoriteit Consumentenmarkt wil dat beoordelingssite transparanter worden over de manier waarop ze beoordelingen verzamelen. Er zijn geen aanwijzingen dat er structureel iets misgaat in hun werkwijze, maar er is wel ruimte voor verbetering, zegt de ACM. Zo schakelen bedrijven steeds vaker consumenten in die tegen een beloning een beoordeling schrijven. Dat mag, zegt de ACM, maar het moet er wel bij staan. Het weer vanochtend veel zon en de temperatuur loopt op tot 18 tot 22 graden. In de loop van de dag trekt er vanuit het zuiden bewolking over het land en kunnen er buien vallen. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaandam Amsterdam, bij knooppunt Zaandam door een spoedreparatie 2 kilometer file.